uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De IND heeft mogelijk verblijfsvergunningen van criminele asielzoekers ingetrokken... om tijd en werk te besparen. Staatssecretaris Harbers schrijft aan de Tweede Kamer... dat de kwestie sinds 1 februari wordt onderzocht. Harbers laat een onafhankelijke commissie... ook twee andere mogelijke misstanden bij de IND onderzoeken. Een daarvan gaat over de vraag of dezelfde IND-medewerkers... zowel de toelatingsaanvraag als het bezwaar tegen die eerste aanvraag behandelden. Een ex-medewerker van de IND en ook een klokkenluider... zegt zo te hebben moeten werken om wachtlijsten weg te werken. GGZ Eindhoven wordt dood door schuld ten laste gelegd... van een 29-jarige patiënt in 2013. Vanmiddag diende de zaak voor de rechtbank in Den Bosch. Het is voor het eerst dat een gezondheidsinstelling zich voor de rechter moet verantwoorden... voor de dood van een patiënt. De zorg voor de vrouw werd overgelaten aan een onervaren arts. Ze kreeg een medicijn toegediend waar ze overgevoelig voor was. De vrouw overleed aan een hartstilstand. Volgens de advocaat van de GGZ-instelling staat niet vast... dat het toedienen van het medicijn de doodsoorzaak was. De zaak wordt eind maart inhoudelijk behandeld. Na de zeegrens met Curaçao, Aruba en Bonaire... sluit Venezuela nu ook de landsgrens met Brazilië. Met het sluiten van de grenzen wil president Maduro voorkomen... dat er hulpgoederen naar Venezuela komen. In het land zijn grote tekorten aan voedsel en medicijnen. Van verschillende kanten is er hulp onderweg, onder meer vanuit de VS naar Curaçao. Volgens Maduro gebruikt de VS de hulpoperatie om zijn positie te ondermijnen... en een militaire aanval op Venezuela te rechtvaardigen. Een zesjarig Nederlands meisje is in Frankrijk zwaar gewond geraakt tijdens een skiles. Ze zat in een stoeltjeslift minutenlang met haar hoofd vastgeklemd. Het meisje werd bovenaan de skipiste bewusteloos aangetroffen. De volwassenen die naast haar zaten leken de hele reis niets te hebben gemerkt, schrijven Franse media. Het meisje is gereanimeerd en per helikopter naar een ziekenhuis gebracht.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 Solo piano, ja daar doen we het voor. En daarna komen twee heren Jeff Johnson en Phil Kiri met Cappadocia. En dat is, eh, dat eh, ja, ze hebben al meerdere cd's met elkaar, albums met elkaar gemaakt. Goed, dit programma is allemaal na te luisteren, na te lezen via de website peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website www.metamindfulnessmusic.com. 2002. You're listening to Peaceful Radio. awusuke lapha endleleni kodwa suku uyangipho uyangipho uyangipho wesathane awusuke lapha endleleni ngithi suku uyangipho uyangipho wesathane awusuke lapha endleleni endleleni suku yangipho hamba wesathane awusuke lapha endleleni yami uyangiphoxa wesathane awusuke lapha endleleni kodwa suku yangipho uyangiphoxa wesathane awusuke lapha endleleni yami Aloha. This is Beth Phelan of Acoustic Ocean. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at acousticoceanmusic.com. dim tadare dim tadare tare tani dim dim dim dim tadare dim tadare tare tani dim dim dim dim tadare dim tadare tare tani dim dim dim dim tadare dim tadare tare tani dim dim تدردم تدردم listeners of Atopus. You are listening to Peaceful Radio, peaceful music for a peaceful mind. بسم الله ينسى والله ويا على الله يعاوننا يا الكريم افتح البواب سيدي لا تخيبنا جينا الله سيدي نمشيو على القدام انتم يا اهل الوفاء في جودي والكرام يا حجاج بيت الله مريض حبيب الله أرينا في بيت الله تا يقرأ كتاب الله يا بسم الله نسعى الله يا على الله يعاوننا يا الكريم افتح البواب سيدي لا تخيبنا صلي على رسول الله يا مجمع المؤمنين يا من ذكر معنا لله هذا مقام الصالحين البادي بسم المفعال سبق يا البادي بسم المفعال بسم الله مفتح جمع القوالي الحمد والشكر لله الفعال واحد في ملكه مايل وتالي شرفنا بطه خاتم الاتسال صلى الله عليه قدر مالي ومن بعد صلى على نبينا والآل ناديت على على السلم والي ألم مطفطو سبعة رجال لي غرى الله جبرو حالي ألم مطفطو سبعة رجال لي غرى الله جبرو حالي ألم مطفطو سبعة رجال لي غرى الله جبرو حالي that which has been your delight. The joy is a sorrow and mass, and the self same well from which your laughter rises was oftentimes filled with tears. from above. The day that sorrow comes into your being, the more joy you can contain. Is not the cup that holds your wine, the very cup that was burned, in the potter's over. And joy is greater than sorrow, and others say, Nay, sorrow is greater. Verily, you are suspended like skeins between your sorrow and your joy. Only when you are empty are you at standstill and balance. When the treasure keeper lifts you to weigh his gold and his silver, needs must your joy or your soul rise or fall.